Er wordt geprotesteerd tegen het verdwijnen van 1600 arbeidsplaatsen bij de staalfabriek. Sinds gisterochtend roept de vakbond aan de poorten de medewerkers op om in actie te komen. Het Indiase hoofdkantoor van Tata wil honderden miljoenen euro's bezuinigen in Europa. De staalindustrie wordt hard getroffen door importheffingen vanuit de VS... en ook de slecht draaiende auto-industrie in Europa zorgt voor lage staalprijzen. De Nederlandse overheid heeft geen samenhangende visie op de overgang naar een duurzame samenleving. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving, een belangrijke adviseur van de regering. De uitstoot van CO2 moet flink omlaag, maar het kabinet moet bedenken hoe dat moet. Volgens de Raad moet worden nagedacht over rekeningrijden en het verrekenen van kosten voor afvalverwerking in de verkoopprijs. Zulke maatregelen werken goed, maar politici hebben er volgens de Raad geen zin in. Ze wijzen op de internationale concurrentiepositie van Nederland, maar houden tegelijk de verduurzaming van Nederland tegen, zegt de Raad voor de Leefomgeving. Tijdens de vulkaanuitbarsting gisteren in Nieuw-Zeeland... waren er in totaal 47 mensen op het vulkaaneiland. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat vooral om toeristen. Vijf mensen hebben de uitbarsting van gisteren op White Island niet overleefd. Er zijn nog acht vermisten. Er wordt geen rekening mee gehouden dat ze het hebben overleefd. 31 mensen liggen nog met verwonding in het ziekenhuis. Het grote deel, grootste deel van hen is ernstig verbrand. De meeste mensen op het eiland kwamen uit Australië... maar er waren ook Nieuw-Zeelanders, Britten, Duitsers, Amerikanen, Chinezen... en één iemand uit Maleisië bij. Het weer nog eerst nog een bui en van tijd tot tijd zon. Later meer bewolking en veel wind. Aan de kust stormachtig met kans op zware windstoten. Vanavond regen en het wordt vandaag een graad op 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits in Noord-Holland is begonnen met vertraging rond Amsterdam. Op de A10, de ring noord van de stad, staat het vast voor de Koentunnel. Je hebt daar 10 minuten vertraging. En het is al wat drukker op de A7 van Den Oever naar Zaandam.